Consumenten zijn optimistisch over de ontwikkeling van de economie. Blijkt uit cijfers van het CBS over het consumentenvertrouwen. Dat is afgelopen maand gestegen. Consumentenvertrouwen is een graadmeter voor onder meer de bereidheid van mensen om geld uit te geven en het vertrouwen in de economie en de eigen financiële situatie. Sinds april dit jaar zit er weer een stijgende lijn in het consumentenvertrouwen met in oktober een kleine daling. De daling van de huizenprijzen stabiliseert, heeft het CBS becijferd. De verkoopprijzen van bestaande woningen daalden in oktober met 5,2% in vergelijking met een jaar eerder. In september was de daling nog 5,3%. Autofabrikant Spijker behevelt de gehele productie van de exclusieve sportwagens over naar Groot-Brittannië. Daardoor verdwijnen in Nederland 45 van de 135 banen. De directie, marketingafdeling en verkoopafdeling blijven nog wel in Nederland. Volgens topman Muller zal Spijker door de maatregel kosten besparen omdat er efficiënter gewerkt wordt. FNV Bondgenoten heeft met de directie afspraken gemaakt over een sociaal plan. Dan krijgen de werknemers die mee kunnen verhuizen naar Groot-Brittannië voorlichting over de voor- en nadelen die er aan zo'n verhuizing zitten. Door zware regenval kampen delen van Noord-Engeland, West-Schotland en Wales met wateroverlast en overstromingen. In 24 uur tijd viel op sommige plaatsen in Groot-Brittannië 170 mm regen. Vooral het Engelse stadje Kakkermat is zwaar getroffen. Daar staat het water ruim 2,5 meter hoog. Helikopters van de Britse luchtmacht hebben zeker 50 mensen van het dak van een ondergelopen huis gehaald. 150 anderen werden door hulpverleners met boten in veiligheid gebracht. Door de kracht van het water is in Workington een brug ingestort. Een politieagent wordt vermist. In Wales staan verschillende wegen blank en rijden treinen met vertraging. Zo'n 2000 huishoudens zitten zonder stroom.